Katrien Straatman met het NOS Journaal. Er zijn videobeelden opgedoken. Het lijkt erop dat een donkere auto doelbewust inrijdt op iemand. Bij het incident kwamen vier mensen om het leven, onder wie een Nederlander. Een gewond geraakte fietser heeft volgens een getuige gezegd... dat ze ook werden aangevallen met messen. De autoriteiten in Tajikistan houden ook rekening met opzet. Een 53-jarige man uit Soetermeer wil niet dat hij vervroegd wordt vrijgelaten. Hij zit een celstraf uit van vijf jaar vanwege drie gewelddadige overvallen op drogisterijen in Den Haag. Omdat twee derde van zijn straf erop zit, moest de rechtbank zich vandaag uitspreken over voorwaardelijke invrijheidstelling. De Soetermeeren wilde daar niet aan meewerken omdat hij opziet tegen de verplichte begeleiding door reclassering omdat de Haagse rechtbank denkt dat de kans op herhaling groot is... werd besloten dat de man zijn straf helemaal moet uitzitten. In Zimbabwe heeft de afgezette president Mugabe onder grote belangstelling zijn stem uitgebracht. Het was voor het eerst in tientallen jaren dat hij niet op zichzelf kon stemmen. Toen de 94-jarige Mugabe bij het stembureau aankwam... werd hij zowel toegejuicht als uitgejouwd. Gisteren had hij al gezegd dat hij niet op zijn opvolger Mnangagwa zou stemmen. Volgens waarnemers zijn veel Zimbabwanen vandaag gaan stemmen... voor een nieuw parlement en een nieuwe president. Kinderen met een zwemdiploma die niet geregeld zwemmen verleren het snel. Onderzoekers van de Zwolse Hogeschool Windesheim lieten kinderen die nog niet zo lang hun diploma hadden opnieuw afzwemmen voor hun B-diploma. Ze zagen dat ze alweer veel dingen waren verleerd. Kinderen met een zwemdiploma kunnen vaak veel minder goed zwemmen dan ze zelf of hun ouders denken. Het weer, het is warm met temperaturen tussen de 25 en 31 graden. De zon schijnt nu en dan, maar er is ook kans op een lokale onweersbui. Morgen meer bewolking en er vallen enkele buien, waarvan sommige met onweer.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 Straight down the barrel of a long man's gun. I try to run, but Rodney Crowell heeft in de afgelopen tien jaar zes albums uitgebracht. En dit nieuwe project is een akoestische presentatie van twaalf meesterlijk bewerkte deuntjes uit zijn meer dan 40-jarige carrière. De collectie bevat songs die oorspronkelijk faam maakten door Emmylou Harris, Waylon Jennings, de Oak Ridge Boys, Bob Seger, Tim McGraw en nog vele anderen. De eerste die je hoorde was Ain't Living Long Like This. Vervolgens hoor je She's Crazy for Leaving en Shame on the Moon, dat een groot succes werd voor niemand minder dan Bob Seger. Welkom en ontzettend veel luisterplezier. Well, oh, the bus pulled away in a roaring black cloud. I stood in the road and honey, I hollered right out loud. Hey darling, I love you. Hey bus driver, whoa, but you can't stop a woman when she's out of control. she's crazy for leaving. I told her so, and the boys at the bus stop just said, Man, let her go. She's crazy for leaving. I told her so, but you can't stop a woman when she's out of control. So I punched out my truck She just said, Go, driver, go. I know I could have caught her, but I ran out of luck. She was long gone to Lufkin by the time they cut me out of my truck. She's crazy for leaving. I told her so, and the boys at the bus stop just said, Man, let her go. She's crazy for leaving. I told her so, but you can't stop a woman when she's out of control. So I kicked and I cussed that old East Texas road. I throwed rocks at my truck, which had busted my nose. You add insult to injury. And what do you get? You get a bus stop full of honkies that don't ever forget. She's crazy for leaving. I told her so. she's crazy for leaving. I told her so, but you can't stop a woman when she's out of control. No, you can't stop a woman when she's out of control. wasn't all that long ago that I could really drink 'em down. Three days up and running wild and never touched the ground. If tall, dark, and handsome is not what I am. you've either not noticed or you don't give a damn. Well, I've heard it said a thousand times to thine own self be true. Well, it's not for lack of trying that this is something I can't do. So what can I tell you that you don't already know? The chinks in my armor are starting to show. what's inside a woman's heart. A man must keep his head.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 Het is een dijk van een album geworden. Nu het tweetalige Almost The Right One. Kazi Michello. is gepassioneerd door veel zaken met erbij soulvolle muziek. Haar idolen Etta James, Rita Franklin, Gladys Knight en Patsy Klein, om er maar een paar te noemen.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 Het duet met Aaron Neville kreeg in 1990 een Grammy voor beste popduet en werd genomineerd voor beste song van het jaar. Look at this face. I know the years are showing. Look at this life. I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. they've never seen what matters. Look at these dreams, so big and so better. I don't know much, but I know I love you. Let me be all I need to know. So many questions Still left unanswered So much I've never broken through And when I feel you near me Sometimes I see so clearly The only truth I've ever known Look at this man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know. Dupuy heeft een prachtige stem die fris en natuurlijk in de oren klinkt. De manier van zingen past ook bij de ogenschijnlijk simpele songs. Hoewel Dupuy vooral traditionele bluegrass op een frisse en akoestische manier brengt, worden op Doghouse toch veel verschillende countrymuziekstijlen op een alternatieve manier voorgeschoteld. Texas Girls is een van de songs op het nieuwe album. hear my tale, won't you hear me well? I think everybody should know. She made me gospel breakfast, cheese enchiladas at noon. Barbecue is so good for you. We'll meet at the Salt Lake. de original van deze week. Once a Day is geschreven door Bill Anderson en geregistreerd als de debutsingel van Connie Smith. De single werd uitgebracht in augustus 1964. De song bereikte de eerste plaats en stond er acht weken. Het was de eerste debutsingel van een countryzangeres die de nummer 1 positie bereikte. Crossroads, nummer 1 country hit. when you found somebody new, I thought I never would forget you, for I thought then I never could. But time has taken all Speedbuggy Buggy USA is een klassiek klinkende country rock and roll band uit Los Angeles. Hun nieuwste album is Kick Out The Twang. Geïnspireerd door country acts als Buck Owens, Merle Haggard en het Amerikaanse leven met de toevoeging van hun eigen rock and roll, weet Speed Buggy USA een eigen stempel te drukken op hun muziek. En dat doen ze heel overtuigend. Een voorbeeld daarvan is de Monkeys hit Take the Last Train to Clarksville. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Clementine Volker vertolkte in het verleden veel covers, maar onlangs ontdekte ze ook haar eigen krachten en schreef als Miss Clementine een aantal prachtige nummers. Die songs zijn terug te vinden op het album Letting Go. Een van de songs is The Swallow Song. like that. nieuwe album van Spex Hildebrand is alweer enkele maanden oud. Maar ik kan er nog steeds geen genoeg van krijgen. In totaal maakte hij inmiddels 16 albums en de laatste hoort zeker tot een van zijn beste. It Won't Get Any Better is daar een sprekend voorbeeld van. Lea Kliphuis brengt Neder-Americana. Althans, zo omschrijven sommigen haar muziek. Flauwekul natuurlijk. Als je naar A Long Way From Home luistert, kun je daar alleen maar het kwaliteitsmerk goed op plakken. just sitting here wasting time. Time galore, and it's all on my side. That I obtain everlasting bliss. It won't get any better than this. Who would have thought I'd enjoy the ride on my own? No trace of you in sight. Nothing to whine for I'll tell it like it is. It won't get any better than this. I clearly saw things go wrong. Useful stuff for a corny song. It's been a long time coming. Well, here it is. Get better than done is done. What once was mine now is his. It won't get any better than this. What once was mine now is his. won't get any better than this. was het blokje country uit eigen land. Sinds 2010 speelt Terry Lee Palmer met countryartiest John Pardy. En in het voorjaar van 2013 tekende Terry een publishing co-onderneming met John Pardy en de Song Factory. Beertime is een van zijn eigen songs. Watch our troubles all disappear. luisteren naar Laura Benitez' prachtige melancholieke vocale bezieling, afgezet tegen traditionele instrumenten in Bakersfield-stijl. Gitaren, pedalsteel, staande bas, accordeon, viool en zo kan ik nog even doorgaan, is een genot voor oor en hart, ondanks de thema's van verdriet, verraad en het wegdrinken van je problemen. The Fool I Am Right Now zou veel meer op de radio te horen moeten zijn. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. dat je de tv laat voor wat hij is. Ik ben namelijk zo weer terug met nog een uur country. Glenn's Neighbor helpt me bij de overstap naar het volgende uur. Zometeen nog een uur country. Well, don't turn in your TV, that would not be right. day, sit around all day, grow an antenna out of your head if you keep watching that TV.